De bond wilde juist in deze drukke periode staken om de druk op te voeren... in de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Maar de rechter vindt dat de actie onevenredige schade veroorzaakt... en de consument te veel dupeert. In een buitenwijk van Straatsburg heeft de politie zonder resultaat gezocht... naar de voortvluchtige dader van de aanslag van dinsdag. De politie sloot een deel van de wijk Nooidorf af... en antiterreureenheden doorzochten de buurt. Rond vijf uur vanmiddag was de actie voorbij. Niemand is gearresteerd. Vanochtend heeft de politie wel een andere verdachte gearresteerd. Deze man zou in de cel hebben gezeten met de 29-jarige schutter. Die ging er dinsdagavond vandoor nadat hij op de kerstmarkt van Straatsburg op mensen had geschoten. Vanavond om 8 uur begint een heus spektakel in de lucht. De jaarlijkse meteorenzwerm Geminide komt voorbij. In het begin zijn er zo'n 20 vallende sterren per uur te zien en elk uur worden het er meer. Volgens deskundigen zijn de omstandigheden vanavond perfect. De maan gaat snel onder en er is een heldere hemel. De geminiden zijn kleine zandkorreltjes die in de dampkring verbranden. De vallende sterren zijn met het blote oog te zien. En in een jaar tijd heeft YouTube 30 miljoen video's verwijderd. Dat meldt het videoplatform aan de NOS. Het Amerikaanse bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie... om pornografische en gewelddadige video's tegen te houden. Volgens YouTube is ruim 80% van de verwijderde video's gesignaleerd door automatische systemen. Daarnaast hebben gebruikers het afgelopen kwartaal gezamenlijk anderhalf miljoen video's gemeld. Ook Facebook gebruikt slimme computers om video's te weren. Volgens beide platforms wordt zo'n 99% van alle terreurpropaganda op die manier tegengehouden. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur onder het vriespunt. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 2 of 3 graden. Zaterdag overdag komt... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen nu op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer, kost je ongeveer een kwartier. Na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij knop het Battenverdorp 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ook daar zo'n 15 minuten oponthoud.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 Those Christmas lights light up the street down. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio oh, da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sui montagna, sotto okay.